Oh baby, je blote buik, je opgeschoren nek. Oh schatje, je maakt me gek. Wat dacht je ervan? Jij en ik met z'n tweetjes dit weekend samen op de bank. Videootje erbij en een pizzaatje bestellen. Ik zag je voor het eerst, baby, bij het licht van de stroom. Zo mooi, zo mooi, zo mooi. Zulke grote ogen en je oudsie was verdoofd. Ja, die was verdoofd. Je leek wel een model uit een bland, Je haren in een staart, je nek in lekker glad. Geef mij je gabberaan. Geef mij je gabberloon. Geef mij je Geef het, geef het toch aan mij, ja. geef het aan mij. Geef me je gaven oh. Jij bent voor mij het alles. Meer dan een Porsche, meer dan een roos. Meer dan, meer dan een roos. Dus ik hou je in de gaten. Met mijn watcher om mijn pols. want ik laat je niet meer gaan. Dus baby, stay with me. Jij bent mijn gabarit, je bent mijn ecstasy. je Jij bent, jij bent, jij bent het helemaal voor mij. Geef me je Geef mij toch al die zoete liefde nou. Stop nu niet. Ga nog even door. Ik smel voor jou, je maakt me softcore. mind the with the Hey.